Dat liep volledig uit de hand, zegt correspondent Thomas Spekschoor. Sanda en zijn twee medestudenten moeten hier een gat graven. En dat gat wordt gevuld met koud water. Daar moeten ze vervolgens urenlang in zitten terwijl ze urine en vissaus te drinken krijgen. En uiteindelijk moeten ze zelfs een levende goudvis doorslikken. De Universiteit van Leuven deed eerder al onderzoek, maar heeft de zaak nu opnieuw bekeken. Sommige studenten zijn geschorst, anderen mogen helemaal nooit meer terugkomen. Door corona blijven waarschijnlijk veel meer scholieren zitten. Dat zegt minister Slop in de Telegraaf. Volgens de onderwijsminister zijn de achterstanden inmiddels zo groot... dat die niet meer binnen een jaar zijn weggewerkt. En de Russische beer is in aantocht. Koud weer vanuit het oosten van Europa. Vanaf komend weekend wordt het flink koud en kan er veel sneeuw gaan vallen. Op sommige plekken misschien wel 20 centimeter. Die koude periode duurt in ieder geval tot volgende week donderdag. En in deze coronatijden is er weinig anders te doen dan even een wandeling te maken in het bos of het park om een frisse neus te halen. Al is dat nog knap lastig als de nood hoog is en er geen wc in de buurt is. In Amsterdam zijn dik 50 openbare toiletten, maar dat zijn er veel te weinig, vind deze wandelaar. Ik ben ook al meerdere malen in het park eh, gegaan en eh, in het bos. En, eh, nee, het ontbreekt er zeker aan. Want even snel in een eetentje naar de wc gaan is er nu ook niet bij. Al zijn er genoeg mensen die toch een poging wagen... in de hoop van het kleinste kamertje gebruik te mogen maken. Elke dag eigenlijk, constant, elk minuut. Elk uur komen er mensen langs om inderdaad te vragen of ze naar het toilet mogen. Maar ja, op dat moment moeten we eigenlijk eh, weigeren laten weten dat het niet kan. En dus zit er niks anders op dan snel een sprintje naar huis te trekken. Al zijn deze vrouwen altijd voorbereid als ze toch net niet op tijd thuis zijn. Ik heb altijd wel standaard eh, zakdoekjes en zo in mijn tas. Jij ook? Ja, en anders gebruik ik mijn mondkapje wel. Oh, je hebt het ook <laughs> een keer gedaan.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 En bluegrass is natuurlijk ook zijn onderdeel, dus gaan we er gauw mee verder. Tina Adair en 18 Wheels en A Dozen Roses. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Ah, Charlie's Radio Show. Tina Adair en 18 Wheels en A Dozen Roses. Ik ben het toch net vergeten. Iedereen natuurlijk van harte welkom. En also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Heb je iets te melden? Wil je iets laten weten aan ons? Mag dat altijd natuurlijk. Info is ons e-mailadres of een WhatsAppje of een sms'je. Of een voicemailberichtje naar het welbekende telefoonnummer. Inmiddels weet je die niet. Luister dan gewoon nog even verder naar de show. Die komt straks vanzelf voorbij. Gaan we nu verder met muziek van het album Inside the Glass uit 2019. Drie broers uit Amerika. Ze heten The Curries en dit is Pin You Down. Dirty rails in the brakeman humming the cruel oppressive heat. Late morning crowd, shirt tails clinging to the seams. If this ain't a way I'm going, surely it's a start. Nobody's taking their time. 1977. Dat deden we met Linda Ronstadt en It's So Easy. We gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar Amerika... met een artiest die opgroeide op een ranch... en in, het, en in de western manier van leven. En hij ontdekte al vroeg de muziek van onder andere... Canadian Ragweed en Ryan Bingham. Op school begon hij al met gitaarspelen en het schrijven van liedjes... en in 2019 nam hij zijn debuutalbum Muchos Sonidos op. Het nummer wat je nu gaat horen is van zijn nieuwste album Hard Heard of This Man. Dit is Carson Jeffrey en Hill Country Girl. time brievenbus. En wil je nu muziek bij ons onder de aandacht brengen? Stuur dan even die muziek eh, per mail naar info.nashvilleradio.nl Of laat anders een voicemail, sms of whatsappje achter... als je daar iets over wilt vertellen op 06 428 44375. Of buiten Nederland is dat plus 31 6 428 44375. Het is weer tijd geworden voor een volgende maand. Artiest En dat is deze keer een vrouw. Ze is geboren als Billy Joe Moore op 14 januari 1937 in Beaumont, Texas. Ze debuteerde op haar dertiende op een countryconcert in Houston... en ze nam later haar eerste single Too Old for Toys, Too Young for Boys... onder haar eigen naam op. Ze ging pas als Billy Joe Spears optreden nadat haar ouders gescheiden waren. En bij Capitol Records nam zij Harper Valley PTA op... maar dit wordt voor Billy geen hit omdat Jenny C. Riley het nummer net iets eerder opnam... en er een groot succes mee scoorde. De eerste hit voor Billy Joe Spears kwam in 1990 This Dit is Mr. Walker, It's All Over. Dit is de Nashville Maandartiest. artist. Garden Kansas with a ticket and again to New York. I type 80 words a minute so your corporation let me go to work. kerstverse maandartiesten. Billy Joe Spears en Mr. Walker, It's All Over. In het tweede uur komt er natuurlijk ook nog muziek van nou voorbij. En heb je een favoriet nummer van er? Laat het ons weten. Hè? Info at is ons e-mailadres. Gaan we nu verder met de Amerikanen van Charlie Schefter. Dit is Savannah. years. Oh. Nederland. keep going. I'm swimming into deep water. Would you help me? One country radio met Astrid van der Kaai. Ah, album The Dearth and the Stars uit. Maar dit is uit 1989, Mary Chapin Carpenter en Never Had It So Good. We gaan nu verder met een nummer van mijn favoriete duo in de countrymuziek... JT en John Osborne, oftewel The Brothers Osborne. Met een nummer van het album Port San Joe. Dit is Tequila Again. I'll never forget the first time I kissed her, and that's where the story began. sweet buzz. And I've had some vices, most more than twice, and none does me quite like she does. I tried to forget her, but shot never together again. Vorig jaar brachten ze hun eerste album uit, maar het is nu tijd geworden voor nieuwe muziek van de Billy Bray Band. Dit is hun nieuwste single, When Forever Ends. De nieuwste van de Billy Bray Band uit Nederland met When Forever Ends. We gaan naar ons Spotlight album toe en daarvoor gaan we naar Schotland... Want dat doen we met Chris Andrucci. Chris is 22 jaar en komt uit Glasgow, Schotland. Het album What Don't Kill You is opgenomen in Nashville... en geproduceerd door Justin Cortelyou... een producer die voor vele namen heeft gewerkt... zoals een Paul McCartney, Vince Gill, Taylor Swift en vele anderen. Op deze nieuwe EP staan zes nummers... waarvan je in deze show vier gaat horen. Je gaat achter elkaar luisteren naar The Only Love That Never Broke My Heart... en daarna Freedom. Dit is het Nashville Spotlight Album. I got a couple heartbreaks in my locker now, and I think that's all I need. A dozen it in the rose, cause she told me to go. And now I finally see that everything's better when you're with me. I play start sending you set of cards, hoping to finally meet the one for me. twee nummers van het album What Don't Kill You van Chris Androci. En in het tweede uur hoor je nog twee nummers van dat album, ah, beter gezegd EP, voorbij komen. De volgende zangeres werd onlangs 75 jaar en volgens mij is ze nog lang niet klaar met de muziek. Dolly Parton, dit is Applejack. lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now, old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too. We'd sit and we'd drink Applejack that old Applejack had made. Then he'd take his banjo down, then he'd ask me if I'd sing. And he would play the banjo and I'd play je live muziek hier bij de National Radio Show. Dolly Parton's live versie van Applejack. We gaan naar 1977. Dat doen we met muziek die ik weer voor jullie heb gevonden. Van een artiest, ja, ik vind het wel heel apart. Ze komt namelijk uit Japan. In 1977 nam zij dit nummer op. Tokyo Matsu en Mom and Dad's Walls. nothing new to show to you. Goodbye, dry eyes, I watched you plane fade off west of the moon. Then it felt so strange to walk away alone. says goodbye. Don't want you back.